12 uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. De finale wedstrijd om de Argentijnse Copa Libertadores... ook wel de Zuid-Amerikaanse Champions League genoemd... gaat vanavond definitief niet door. Het finale duel van de zogenoemde Super Classico... is verplaatst naar morgenavond na ongeregeldheden voorafgaand aan het duel... De wedstrijd tussen Boca Juniors en River Plate zou eigenlijk vanavond gespeeld worden. Maar een aantal spelers van Boca Junior raakten gewond... nadat hun spelersbus werd aangevallen door fans van River Plate. In Frankrijk zijn vandaag 130 mensen opgepakt tijdens rellen, onder meer in Parijs. Daar was het op en rond de Champs-Élysées onrustig. De politie zette traangas en waterkanonnen in tegen demonstranten van de zogenoemde gele hesjes... Die voeren al weken actie in Frankrijk tegen de gestegen brandstofprijzen door hogere accijnzen. Alleen al in Parijs werden 40 demonstranten opgepakt. 20 mensen raakten gewond. Ook in andere Franse steden en op tolwegen werd actie gevoerd. Volgens de Franse autoriteiten waren in heel Frankrijk ruim 100.000 mensen op de been. In Oeganda is een boot gekapseist op het Victoriameer. Zeker 10 mensen hebben dat niet overleefd. Een stuk of 40 opvarenden zijn uit het water gered. In het scheepswrak onder water wordt nu nog gezocht naar slachtoffers. Het is namelijk niet duidelijk hoeveel mensen er precies aan boord waren. Het Victoriameer is berucht om de vele scheepsrampen. Twee maanden geleden kwamen nog ruim 200 mensen om het leven toen een boot kapseisde. Er zaten veel meer mensen op de boot dan was toegestaan. In de eredivisie heeft koploper PSV ook zijn dertiende wedstrijd gewonnen. Tegen Heerenveen werd het 3-0 door twee goals van Lozano en één van Luc de Jong... Fortuna Sittard won in eigen huis met 3-0 van Heracles Almelo. Eerder op de avond won Ajax met 0-3 bij NAC Breda. ADO Den Haag won met 3-2 van PEC Zwolle. Het weer verspreidt over het land wat regen... met in het oosten mogelijk natte sneeuw.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 Let's start living dangerously. Whoa. so jung wie du und ich und grad ist gut so wie es ist. Wir fühlen uns safe, Digga, safe, Digga. Drinks gehen auf mich, das ist doch safe. Schlägs gehen auf mich, das ist doch safe, Digga.